De Britse politie heeft geen aanwijzingen gevonden voor een serieuze dreiging. De mannen zijn straatvegers, vermoedelijk van Algerijnse afkomst. Het verhaal gaat dat ze werden opgepakt nadat ze in de kantine grappen hadden gemaakt over een aanslag op de paus. Maar de Britse politie wil niet zeggen of dat klopt. Vandaag gaat de paus naar Birmingham, waar hij de 19e-eeuwse kardinaal Newman zalig zal verklaren. Na een ontmoeting met de Britse bisschoppen vliegt hij terug naar Rome. In de Golf van Mexico voert de oliemaatschappij BP vanochtend een laatste test uit om vast te stellen of de lekkende oliebron echt is gedicht. De test van een half uur moet uitwijzen of het gestorte cement de oliebron ook onder grote druk afgesloten houdt. Als dat goed verloopt wordt het lek in de oliebron definitief dicht verklaard. Door het lek is sinds april zo'n 800 miljoen liter olie in zee gestroomd. Half juli werd een tijdelijke afsluiting geplaatst en volgens BP is er daarna geen olie meer in zee gestroomd. De oliemaatschappij kan zich na het dichten van de bron concentreren op de gevolgen van de olielekkage. Niet alle gelekte olie is afgebroken en het toerisme en de visserij hebben veel schade geleden. Vlieland verwacht vandaag een toeloop van vogelaars... nu daar gisteren een Noordse waterlijster is gesignaleerd. De, de Noord-Amerikaanse waterlijster is voor zover bekend nooit eerder in Nederland gezien. Hij is in Europa tot nu toe alleen een enkele keer waargenomen in Engeland, Ierland en Frankrijk. Volgens de vogelorganisatie Sovon moet de lijster die op Vlieland is gezien de Atlantische Oceaan zijn overgestoken. Het weer, hier en daar een bui. Het is 10 graden aan de kust tot 6 in het binnenland. Overdag is het overwegend bewolkt en in de loop van de dag gaat het regenen.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 again. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. I share with tomorrow? Is there someone with a dollar I could borrow? Who can help me take away my sorrow? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old, but his name's whiskey and wine.